FNV-voorzitter Jongerius gaat ervan uit dat ze met werkgevers en het kabinet een definitief pensioenakkoord kan sluiten. Dat zei ze na afloop van overleg met alle aangesloten FNV-bonden. Ze gaat verder praten met de werkgevers en het kabinet om de puntjes op de i te zetten. De grootste bond, FNV-bondgenoten, verzet zich tegen het conceptakkoord. Ondanks dat verzet zei Jongerius dat er genoeg basis is om verder te onderhandelen. De vakcentrale zal het akkoord straks voorleggen aan de leden. FNV-bondgenoten zal dan een negatief stemadvies geven aan de geleden het kabinet voert alle bezuinigingen op de cultuursector in één keer in. Het legt het advies van de Raad voor Cultuur om de ingrepen uit te smeren over een langere periode naast zich neer. Het kabinet neemt morgen het besluit om vanaf 1 januari 2013 200 miljoen euro te bezuinigen op cultuur. Dat is bijna een kwart van het totale budget. Staatssecretaris Zijlstra negeert ook twee andere adviezen van de Raad. Zo voelt hij er niets voor om naast kleinere instellingen tegelijk ook culturele topinstellingen te korten. En hij blijft bij zijn plan om het btw-tarief voor toegangskaartjes te verhogen van 6 tot 19 procent. Ondanks de hevige regenbuien van de afgelopen dagen blijven maatregelen tegen de droogte noodzakelijk. Volgens het ministerie van Infrastructuur en de Waterschappen hebben de buien ertoe geleid dat er meer water door de Rijn en de Maas stroomt. Toch is de afvoer van de rivieren volgens de betrokken organisaties nog steeds te laag voor deze tijd van het jaar. In het hele land zijn de watertemperaturen opgelopen, waardoor vissen sterven en de waterkwaliteit verslechtert. De provincie Noord-Holland heeft voor een deel van het recreatiegebied het Twiske een zwemverbod ingesteld, omdat er blauwalg is aangetroffen. Het weer vannacht helder met lokaal kans op een mistbank, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddags vanuit het zuiden buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A17, daar staan ze tussen Moerdijk en Roosendaal. En de A73, daar wordt gecontroleerd tussen Venlo en Roermond. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD komt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 You were shy but happy And we were fine don't no movement I'm trying to the floor When I feel like You were the only thing that I could have Baby, do not you ever. Take a deep breath and rewind How you find your satisfied Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone When the penetration leaves you minor Shaking, mad and reckless Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit.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 It's my own dream. It's the are van from Cause I've got starry mind and yours never true Now we can put down to circumstance I'm childhood then are you Out of some sentimental gain I wanted you to feel my pain But it came back, returned to same we just can't give it I just can't give it I just can't give it now We got a feel demons She give my hotness a new demons Perfection, mommy, you demon. Inception, you got above a dreaming demon Damn baby, I'm demon. I'm tryna holler at you, I'm screaming Tell me break it down, yes, demon. I love you, love you, yeah, you know you are my demon just can't live. I just can't live. I just can't live. I just can't live now. Got me feeling like I'm go. Signs made my heart with an exos Love so sweet, got me textos I wanna wish you right back like presto, yes Eat time away for the next time She come around for a toast to the death time We got a back and forth on the text line She got me fishing for love like a flesh About to fly in the convo Got me high and I ain't coming down low My heart's pumping out louder than the electro She got me feeling like this up, you Know just what we feel We won't stop, time, van Zon Zee,